En musea, bioscopen en theaters mogen weer aan de slag. Het kabinet maakt daarnaast bekend dat ze goede moed hebben Nederland eind juni nog meer van het slot te halen. Zijn Ron Vrezen voorafgaand aan de persconferentie. Het aantal mensen thuis, dat zou dan verder omhoog gaan naar 8. Weer meer gasten in de restaurants, maximaal 100. Cafés langer open, eh, tot 12 uur s'nachts. En nog meer bezoekers ook in de theaters, musea en bioscopen. En ook meer ruimte om eh, evenementen te organiseren met toegangstesten, dat dan wel. Dat zou dan allemaal 30 juni ingaan. Een man die verdacht werd van het doodsteken van zijn buurvrouw in Oostkapelle in Zeeland is vrijgesproken. Volgens de rechter is er te weinig bewijs voor. Het moordwapen is nooit gevonden en ook is geen DNA van de verdachte aangetroffen bij het slachtoffer, alleen op de deurklink. De vrouw overleed twee jaar geleden nadat ze zwaar gewond was gevonden. Mensen die hooikoorts hebben gaan een zware week tegemoet. Het mooie weer zorgt ervoor dat het gras massaal in bloei komt. Er komt ook nog eens een oostenwind bij. Die zorgt voor een pollenwolk vanuit Duitsland. De pollen blijven door de zon en de warmte langer hangen. Vanavond is eindelijk de reunie van Friends te zien op SBS 6. Sinds 2004 wachten fans al op een nieuwe aflevering. En nu is het zover. Na 17 jaar kwam de vriendengroep weer samen om nog één aflevering op te nemen. En fijn vinden de acteurs het dat nog steeds jonge mensen het kijken. Janice zegt dat. Je kent haar uit de serie van... Oh my god. <laughs> Wait till you see the reunion. You know, this show lives on forever. The chemistry is just undeniable. The comedy is undeniable. And it's incredible to see each, each, each streaming platform, each new generation finds it and falls in love with it. And I, I'm so excited that it continues to live in this way. Vanavond om half negen te zien op tv dus. En je kan hem ook al checken op HBO. En dit is echt de laatste keer dat de Friends bij elkaar komen. Het weer helder en droog vanavond. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen wat stapelwolken, maar vooral zonnig en ongeveer 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.